uur. Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. In Amsterdam is nu de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog... in voormalig Nederlands-Indië bezig. Er is dit jaar veel aandacht voor de kinderen en kleinkinderen... van de mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Zo ook bij de nationale herdenking vanavond in Den Haag. Daar wordt een speciale krans gelegd, zegt verslaggever Danny Simons. De drie generatie krans en die wordt gelegd door de zanger Boudewijn de Groot. Die heeft zelf een Indische achtergrond en eh, die legt die drie generatie krans... met eh, dochter en kleindochter. In meer dan 50 steden worden er herdenkingen gehouden. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Lutsk zijn vannacht drie doden gevallen. Ook de stad Lviv is vannacht onder vuur genomen. De burgemeester daar zegt dat er geen doden zijn, maar wel gewonden. De krakers van vijf leegstaande huizen in Utrecht moeten binnenkort plaatsmaken voor mensen die tijdelijk in de panden gaan wonen. De gemeente Utrecht zegt tegen het ANP dat statushouders binnenkort de sleutel krijgen. De panden worden niet direct ontruimd. De krakers krijgen wel het verzoek om vrijwillig weg te gaan. Sinds dit weekend worden de huizen bezet. De krakers vonden dat ze te lang leeg stonden. En voor het eerst geeft een rechter in Amerika jongeren gelijk in een grote klimaatzaak. De jongeren sleepte de staat Montana voor de rechter... omdat hij toestemming gaf voor de productie van steenkool en aardgas. Deze Nederlandse klimaatjurist heeft de zaak gevolgd. Deze zaak gaat eigenlijk over de Ehm, milieuwet van Montana, de staat Montana. Daar wilde men namelijk recentelijk een artikel aan toevoegen. waarin stond dat als er dan ehm, beoordelingen gemaakt moesten worden. of bijvoorbeeld een bepaald project kon doorgaan. dat dan niet hoefde meegenomen te worden. Eh, ja, de impact van allerlei broeikasgassen uitstoot. En dat mag niet, zegt de rechter. Het gebeurt volgens haar steeds vaker dat milieu en klimaat door de rechter wordt gezien als een mensenrechten kwestie.